Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Alle 28 landen van de Europese Unie gaan akkoord met een overbruggingskrediet voor Griekenland. Het krediet van 7 miljard euro komt uit het steunfonds ESM. En daarover beslissen alle 28 EU-landen, niet alleen de 19 landen die in de euro zitten. De Grieken kunnen het geld gebruiken om nu aan betalingsverplichtingen te voldoen... in afwachting van onderhandelingen over een derde steunpakket. Als dat er is, kan Griekenland deze 7 miljard euro weer terugbetalen er komt elk jaar een herdenking van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Die is vandaag een jaar geleden. De stichting Vliegramp MH17 die de herdenking van vandaag in Nieuwegein heeft georganiseerd, zegt dat. Bij de besloten bijeenkomst vanmiddag waren onder andere ook premier Rutte en een aantal ministers. Er was muziek, er werden gedichten voorgedragen en de namen van de 298 slachtoffers werden voorgelezen. De branden in de buurt van Athene zijn gedeeltelijk onder controle. Inwoners van de buitenwijken waren hun huis ontvlucht vanwege de grote bosbranden. Op de Peloponnesos zijn vier dorpen ontruimd. Daar lukt het de brandweer nog niet om het vuur onder controle te krijgen. En de Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat vanuit zijn cel politieke wetenschappen studeren. Breivik is 36 jaar. Hij zit een straf uit van tenminste 21 jaar... wegens de terreuraanslagen in Oslo en op Utøya in de zomer van 2011. Hij doodde daarbij 77 mensen. In Noorwegen mogen alle gevangenen die aan de voorwaarden voldoen studeren. Breivik gaat geen colleges bijwonen. En vanaf maandag gaan ambulancemedewerkers weer actie voeren. Er is nog geen akkoord over een nieuwe CAO. De acute zorg, zoals ritten in noodgevallen, blijft gewoon doorgaan.